De rechter veroordeelde de vrouw uit IJsselstein tot drie jaar cel, terwijl er door het OM zeven jaar was geëist. De rechtbank kwam tot een lagere straf omdat de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar is en ook speelde een rol dat de vrouw spijt heeft betuigd. Tijdens de behandeling van de zaak vroeg een van de dochters de rechter om de moeder een zo laag mogelijke straf op te leggen. Het OM vindt het vonnis te licht voor zo'n ernstig feit. Opnieuw heeft een bende Roemeense zakkenrollers toegeslagen op een groot evenement. Tijdens de Gay Pride in Amsterdam zijn zaterdag honderden bezoekers beroofd van hun smartphone of portemonnee. De politie heeft voor en tijdens de botenparade 43 zakkenrollers aangehouden, vrijwel allemaal Roemenen. Volgens de politie mengen ze zich in de menigte, beginnen ze wat te duwen en te trekken en in de onrust die dan ontstaat slaan ze hun slag. Half juni werden op die manier nog 240 mobiele telefoons gestolen op het Indian Summer Festival in geest de Nederlandse bus die onderweg was naar een muziekfestival in Hongarije... is gisterochtend in Oostenrijk uitgebrand. De 42 festivalgangers en de twee chauffeurs konden de bus op tijd verlaten. Toen de chauffeur op de A21 bij Wenen merkte dat de rook uit de bus kwam... zette hij hem snel aan de kant en riep naar de passagiers dat ze meteen de bus uit moesten. Ook opende hij snel alle bagageluiken... waardoor een deel van de passagiers hun bagage nog kon pakken. De bus is helemaal uitgebrand. De mantelbavianen in dierenpark Emmen zijn niet langer apathisch. De groep loopt weer rond en is op zoek naar eten. Sinds vorige week zat het grootste gedeelte van de 112 mantelbavianen in een hoekje van het verblijf. Een ander deel zat in een boom. Waarom de apen zich een week lang zo gedroeg is niet duidelijk. Normaal gesproken leven bavianen op de grond. De dieren deden niets terwijl ze gewoonlijk erg actief zijn. Ook als een verzorger langskwam met eten reageerden ze niet.